Michel Koenen met het NOS-journaal. In Barendrecht heeft noodweer vannacht grote schade aangericht in een wijk. Volgens de veiligheidsregio ging het om een windhoos. Op beelden is te zien dat in meerdere straten woningen kapotte ramen hebben... en dat bomen op auto's zijn gevallen. Straten liggen vol met dakpannen en takken. Zeker vier mensen zijn gewond geraakt. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Nederland en andere Europese landen zijn de afgelopen 20 jaar voor in totaal 150 miljard euro opgelicht of gedupeerd door bankiers, handelaren en hedgefondsen. Dat gebeurde via de dividendbelasting, blijkt dat onderzoek waar Follow the Money aan mee heeft gewerkt. via ingewikkelde constructies werd die dividendbelasting ontweken of er werd mee gefraudeerd. voor Nederland gaat het mogelijk om 27 miljard euro. op verschillende manieren werd dividendbelasting teruggevorderd... terwijl partijen daar geen recht op hadden. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 15 opgepakt... omdat hij in een auto met hoge snelheid inreed op een politiewagen... met daarin meerdere agenten. Dat gebeurde bij een achtervolging nadat hij een stopteken had genegeerd. de jongen is opgepakt voor joyriding en poging tot doodslag. Er zaten nog drie tieners in de auto. reizigers die weg willen uit Marokko moeten zo snel mogelijk een alternatieve route zoeken. Dat is het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Noord-Afrikaanse land heeft sinds middernacht alle vluchten stilgelegd met Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dat is vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Hoeveel reizigers daardoor worden getroffen is niet bekend. Mogelijk zijn het er duizenden. Transavia vliegt wekelijks 22 keer heen en weer op diverse bestemmingen. veel mensen zijn nu in de herfstvakantie op familiebezoek in Marokko. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en zware windvlagen. Later vandaag klaart het iets op en is er soms ook zon. Het voelt guur aan met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files zijn inmiddels opgelost. Alleen op de A10 Zuid bij Amsterdam heb je nog 10 minuten oponthoud bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat is voor het verkeer richting Den Haag en Rotterdam.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 In een woonwijk in Barendrecht heeft een windhoos afgelopen nacht veel schade aangericht. Zeker vier mensen raakten gewond, één van hen is naar een ziekenhuis gebracht. Letland gaat als eerste Europese land weer in lockdown... omdat het aantal coronabesmettingen toeneemt. De maatregel gaat vanavond in en duurt vier weken. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 15 opgepakt voor joyriding en poging tot doodslag. Hij zat met drie passagiers van 12, 14 en 15 in de auto toen hij door de politie werd opgemerkt. Bij een achtervolging reed de auto in op een stilstaande politiewagen met agenten. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en zware windvlagen. Later vandaag soms wat zon bij maximaal 13 graden. Want ik weet jij bent straks teleurgesteld in mij Dus ik bescherm mezelf, laat jou niet dichterbij Voor je van me haat ben ik weg Ben jij toch de ware voor mij?